Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het Griekse parlement referendum dat de premier wil. De regering wil dat de bevolking antwoord geeft op de vraag... verwerpt u het voorstel van de Europese instanties of gaat u ermee akkoord? Partijen in het parlement moeten het er eerst nog over eens worden... of ze de volksraadpleging überhaupt willen. De oppositie noemt het referendum vanmorgen onverantwoordelijk en gevaarlijk. De Duitse vicekanselier en minister van Economische Zaken roept de Europese regeringsleiders op om het plan voor het referendum te steunen. Het kan zinvol zijn om de bevolking te raadplegen, zegt hij. De terrorist die gisteren een aanslag pleegde op een hotel in Tunesië was een student van 23 die niet eerder in beeld was van de Tunesische veiligheidsdiensten, zegt premier Essit. De dader zou ook nooit naar het buitenland zijn geweest. Hij werd gisteren door de hotelbewakers doodgeschoten. De man die gisteren in Groningen werd opgenomen met verschijnselen van ebola heeft de ziekte niet, meldt het RIVM. De man uit Zwolle werd gisteren opgenomen. Hij was in zijn geboorteland Guinea op vakantie geweest en had sinds maandag flinke koorts. Tot nu toe zijn in Nederlandse ziekenhuizen zo'n 65 mensen opgenomen met een ebola-verdenking. In alle gevallen bleken ze de ziekte niet te hebben. Staatssecretaris Dekker wil dat de inspectie strenger toeziet op middelbare scholen die onbevoegde leraren voor de klas hebben houdt vast een de afspraak uit het onderwijsakkoord... waarin staat dat in 2017 alle leraren bevoegd moeten zijn. Dekker reageert op cijfers van RTL. Daar blijkt dat in 2013 ruim 15% van de leraren zonder diploma voor de klas stond. Het ministerie van Onderwijs benadrukt dat veel cijfers al eerder naar de eerste, pardon, Tweede Kamer zijn gestuurd. Wel is in de gegevens van RTL nu ook per school te zien hoeveel leraren al dan niet een diploma hebben. Het weer vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het blijft droog. Het is maximaal 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten. Morgen wordt het een paar graden warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoop het Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer door een autobrand.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 En het derde uurtje gaan we naar Italië. Met DJ Kelly Met de beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we Rudimental. Samen met Annie Marie. En eh, Will Hart met eh, Rumor. Onderweg zometeen. SFB met Je kan chillen met mij.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 Soms doe ik als ik down en dat weet je. Kom ik daar, en ik down en dat weet je. die is een hater Waarom is die nigga nou boos? Hey, schatje ik wil niet te ver gaan En daarom hou ik je nu close Ai, hey girl ik ben in de mood Neem jou hier en ook in de douche Kan niet altijd jullie, ik ben op mijn vloes Maar ik moet je zeggen wat je met million dollars and a bad chick. Imagine this a muscle nice nights it felt like that I had it. Back on the mattress, staring at the ceiling, trying to connect the dots, but it's all making those attachments. I'm talking dreaming so hard, some nights it felt like draft day. You know, my. My stepbrother used to flip them bags outside the crib like it was trash day. No Kim K, but he bagged, yeah, yeah. But when you're getting fast money, slow down, don't crash. With all the drive in the world, swear you still need gas. Look, think about it. Close your eyes, dream about it. Tell your team about it. Go make million dollar schemes about it. Success is on the way, I feel it in the distance. Used to look up at the stars and be like, ain't too much that's different. I be shining, they be shining. Get your one shot, don't you miss it. What you know by waking up every every day like you on a mission. And I hope you learn to make it on your own. And if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want that you chose. I hope and it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls, it's pretty and everything. Million dollar careers, have a million dollar dreams. And when you get it all, just remember one thing. Remember one thing. One man could change the world could change the world grandma told me if you write your name in stone, you'll never get the white out. I grinded out that black hole, and performed up at the White House, standing next to Jim Carrey. We traded stories, then laughed. I said, You're not the only one I know got rich wearing masks. Where I'm from, I swear they broke. They need way more than the cash. We need more than what you have, and then we need more than that. But how I'm supposed to say I'm tired if that girl from West Virginia came up in conditions that I couldn't survive? Went to war, came back alive. On top of that, became a female black captain when being black, you had the extra, extra try. Way before James Brown made us proud. She bought a crib on the same street as Marvin Gaye, right there on how to drive. And she taught me how to drive. And she raised the kids, then the kids' kids. And she did it right. Taught me how to love, taught me not to cry. When I die, I hope you teach me how to fly. All my life, you've been that angel in the sky, saying, I hope you learn to make it on your own if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope that it's the realest thing that you ever known. Hope you get the pretty girls that's pretty at everything. Million dollar cribs, have a million dollar dreams. When you get it all, just remember one thing. Remember one thing that one man can change the world. One man can change the world dat was muziek van Big Sean. Samen met Kanye West en John Legend met eh, One Man Can Change. En daarvoor horen we muziek van SFB met Je Kan Chillen Met Mij. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Kenny B, die gooit hoog ogen met zijn hit in Parijs. Maar daar heeft zijn liefdesleven wel onder te lijden. En ook heeft de zanger amper tijd om met zijn vrienden naar de kroeg te gaan. Het is een hectisch moment en vertelt Kenneth Brons, zoals hij eigenlijk heet... Mijn leven is van 10 naar 110 gegaan. Ik ren van interview naar radiostudio en tv-opname naar studio naar optreden. Het gaat maar door. Ik hou van chillen op het terras in de zon. Maar dat komt er gewoon even niet van. Kenny is wel dankbaar dat mensen zijn muziek willen horen. Maar wekenlang van s ochtends vroeg tot s avonds laat eh, geen tijd voor jezelf hebben. Ja, dat is weer een nadeel natuurlijk. Het succes van zijn hit heeft de zanger behoorlijk overvallen. Ik ga al heel lang mee in de muziek en ik heb al veel hits gescoord in Suriname. Maar nu breek ik pas door bij het groot publiek in Nederland. En heb ik er nummer 1 in. Dan word je geleefd. Ja, letterlijk even figuurlijk. Maar ja, dat hoort erbij. Er komen vast ook weer rustige tijden aan. En ik zal eerlijk gezegd opgelucht ademhalen. Ik ben ook de jongste niet meer. Eh, want hij is alweer uh, eh, 53, die Kenny B. Hij heeft hetzelfde druk eh, voor romantiek. Dat is geen plek in zo'n hectisch leven. Dat wilde je vrouw niet aandoen. En van One Night Stands, dat is hij niet meer van. Want ja, hij is al 53. Hè. En eh, vader van zes kinderen van verschillende vrouwen. Ik zou best aan een vrouw kunnen komen. Maar dan gaat het meer om Kenny B dan om Kenneth. Dus die aandacht is betrekkelijk. En in een relatie moet je investeren. En dat lukt op het moment niet. Misschien later wel, <laughs> als hij 65 is, dan eh, heeft hij daar genoeg tijd voor. Ik was van de week samen met hem in eh, Berg op Zoom. Nou ja, samen is een groot woord, maar we waren allebei in Berg op Zoom... tijdens het optreden van op het plein. Dat is uh, er tros, hè. En uh, ja, dan kan je zien dat hij echt uh, geleefd wordt. Want hij is, ja, hij is 53. Maar zingen, dat kan niet als de beste. je hoort hem nu met een, met een Deep House remix. Kenny B met Parijs hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franse, al de moi moi fixer amour, exerçons sur mon amour. Moi, ma selle tu es très belle, belle, sincère. Je suis néerlandais, oh, je parle un petit peu français, un Je suis néerlandais, oh, je parle un petit peu français, un excès. Mm -hmm. samen op laat doen even. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag een zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken niks van dat, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. je suis nélandais. Oh, je parle un petit peu français En dat was muziek van Cube One, Future, q oat en Pitbull met Get Loose. En daarvoor horen we elke klein met In My Head, de laatst verschenen hit. je CFM Zandvoort, de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken naar de feestjes voor vanavond. Terwijl de partyagenda. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Brainwashing Escape in Amsterdam. Vanavond op deze 27 juni begint het allemaal om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. De intrace 16 eh, euro. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Carita Nina. Tamor en MC Marbo en Sexy Mr. S. van Sex is ook weer van de partij. Vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het wekelijks feestje Encore. Vanavond Hollands, Hollands Home of Hip Hop. Dat is het thema voor vanavond. Het begint om eh, rond de klok van 5 voor 12. Oftewel rond middernacht duurt tot 5 in de ochtend met um, Rufus Riley, SMP, Irwan. En de MC is eh, Vet. Dat is vanavond in de Melkweg. Encore met het thema Hollands Home of Hip Hop. Oftewel het beste van hip-hop uit eh, Nederland natuurlijk. Hè. En vanavond in Paradiso hebben we de official afterparty van Awakening Festival. Het begint om half 12 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 15 euro. En voor meer informatie check even awakenings.nl. Met onder andere Richie Lee, de sluwe voorshifted, Shifted, Blauwan. En uh, Kari Lekbush en Joel Mal. Dat is allemaal vanavond in Paradiso. De official afterparty van Awakening Festival 2015. En vanavond is dichter bij huis in de Stalker. Hebben we Vieze Foute Fitness Club. Begint om middernacht en duurt tot vijf in de ochtend. Voor meer informatie checken heb je clubstalker.nl. En de line-up, ja, die is eh, niet bekend gemaakt. Dus je moet je gewoon even meemaken. Of misschien dat ze het zo meteen op eh, clubstalker.nl hebben gezet. Ik zag het net niet even vluchtig staan, dus... Uh, maar als je naartoe gaat, kom je zeker niet voor verrassingen te staan. Want het is altijd gezellig in de stalker. En de rest van de feestjes, ja... ehm allemaal dagfeesten. Vandaag hadden we onder andere Zomerkriebels Festival. En ja, de tijd is eh, aangebroken voor meerdere feesten. Volgende week, een eh, het weekend van 4 eh, juli, kan je mij vinden op, op Sensation. En de rest van de feestjes moet je best googlen. Dan kom je ze zeker tegen, want er zijn een heleboel feesten. Want ja, het evenementenseizoen is begonnen. Maar ja, voor vanavond in de clubs niet echt veel bijzonders te vinden. Dus, maar gewoon voor een gezellig avondje uit kan je zeker gezellig stappen hem Zandvoort door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio geklaar. Want ik lul weer veel te veel. Wat dacht je van Quintino en Sandro Silva? Het Aftermate. ground. fun. Co-headlining on tour with Enrique. Off in Casacampo, who would've thought Deacon? Down in Key Largo, you know I'm on that sticky. Icky, icky, icky, icky. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thong. Yeah. I'm a me, that turns me on. Now just listen to the song and... Everybody till it Everybody Let's go to the crib. goes on. Downtown in a thick crowd, but it's just you that my mind is on. Dressed up, got my heart messed up. You got yours and I got mine. Yeah. It's unfair that I still care, and I wonder where you are tonight. Thinking it could be different, but maybe we missed it. Yeah, thinking it could be different. It could, it could, it should. So don't for do I want it back? I still got a little flame for ya, uh, even though you drove me mad. Oh, now and then I pretend that it's you when I close my eyes. You got yours, I got mine, but I wonder where you are tonight. different Voor we Pitbull tezamen met Chris Brown met Fun. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. I'm losing my Deze week op 10. Om met Oscar met Loose Control. En op 9. Enzo Zevredi met Sometimes. Joe at The Party. This is how we do it. Op 7, Jolanda Be Cool and D-Cop met Soma Casa Money. Money. En op 6. Collective Tombstraat met Sorry I Am Late. fast life. Go! Well, I forgot. Op 5, Showtag en Fassi. Met Satisfied. En op 4, Axwell en Ingrosso met Sun is Shining. Jamu. En op twee deze week Sam Veld in de EDX remix met show me love. Deze week op 1 in de 10 boven beste plaat voor de danshoek. Martin Salvaas samen met Sam met Plus One. de 10 boven beste plaat voor de danshoek. Terug naar de orde van de dag. Hier het laatste geniet van Self Low met Time Bomb.